Neem ook nog een aan mee. Eet je maar op, het is ook zo gezond. Ja, de Chinees doet veel meer met vlees. Heel thuis staat er niets te borrelen op het fornuis. Neem een goed besluit, ga er eens op uit en haal eens iets lekkers in huis. Nasi goreng bami saté, neem ook nog een lumpia mee. Eet je maar op, het is ook zo gezond, ja de Chinees doet veel meer met vlees. die leuke feestdag in zoals het moet. Drink een goed glas bier, maak maar veel plezier. Vergeet ook niet dat je wat eet. Nasi goreng bami saté. Neem ook nog een lumpia mee. Eet je maar rond, het is ook zo gezond. Ja, de Chinees doet veel meer met. gezond, ja de Chinees doet veel meer.